Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Airbus die gisteren verongelukte in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden van de crash... dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen. Waardoor is nog onduidelijk. militaire transporttoestel stortte gisteren neer tijdens een eerste testvlucht. Er waren zes mensen aan boord, vier van hen kwamen om het leven. In Polen heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een verrassende winnaar opgeleverd. De conservatief Duda kreeg meer stemmen dan de favoriet, de huidige president Komorowski. De 42-jarige Duda beloofde de kiezers in zijn campagne van alles waar de president helemaal niet over gaat. De tweede verkiezingsronde in Polen is op 24 mei. Russische militairen worden gedwongen te vechten in Oekraïne. Dat zeggen oud-militairen tegen persbureau Reuters. Volgens hen dreigen commandanten met celstraf voor wie niet naar Oekraïne wil. Of de commandanten dat op eigen initiatief doen of dat het Kremlin het bevel geeft is niet duidelijk. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat de Russen over de grens worden gestuurd. De Britse premier Cameron wil snel beginnen met de onderhandelingen over het Britse EU-lidmaatschap. Hij heeft contact gelegd met een aantal Europese leiders om opnieuw te praten over de verdeling van bevoegdheden tussen Londen en Brussel. Cameron werd donderdag opnieuw gekozen tot premier. Hij heeft de Britten voor 2017 een referendum over het EU-lidmaatschap beloofd. Bij een ongeluk op de A28 zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Een van hen is in kritieke toestand. De kinderen van 11 en 13 zaten in een auto die bij Weesup de middenberm raakte en tegen een boom botste. Alle vijf inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee kinderen zijn er het slechtst aan toe. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen loopt die flink op. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot 27 graden in de rest van het land.